Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental door orkaan is opgelopen. In de Amerikaanse staat Georgia zijn drie doden gevallen en in South Carolina één. Het dodental in Florida staat nu op zes. De orkaan raasde gisteren over het zuidwesten van die staat en richtte een ravage aan. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk vliegen vandaag van het zwaar getroffen Sint Maarten door naar Saba en Sint Eustatius. Ook die bovenwindse eilanden zijn getroffen door Irma, maar de schade is er minder groot... En vrijdag is de nationale actiedag voor de slachtoffers van Irma. Ruim driekwart van de Afrikaanse jongeren en kinderen die via Libië naar Europa vluchten... wordt misbruikt, mishandeld en uitgebuit. Dat staat in een rapport van de VN. Veel alleenstaande jongeren kunnen een bootreis pas betalen na het verrichten van dwangarbeid. Ze worden daarbij geregeld opgesloten, geslagen en seksueel mishandeld. UNICEF wil dat er deskundige hulp komt voor de jongeren om de traumatische ervaringen te kunnen verwerken. De rechtse coalitie in Noorwegen houdt zijn meerderheid in het parlement. Premier Solberg heeft de overwinning opgeëist voor haar conservatieve partij. Die vormt samen met een anti-immigratiepartij een minderheid... die gedoogsteun krijgt van twee andere partijen. En Nederland heeft er in een jaar tijd 500 miljonairs bij gekregen. In 2015 waren er in totaal ruim 106.000 huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Samen bezitten ze 309 miljard euro, blijkt uit cijfers van het CBS. En de miljonairs werken vooral in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening. De meeste zijn ondernemer. Van alle miljonairs is 1 op de 5 boer. Zij hebben vaak veel grond en gebouwen, zoals melkveehouders. Het weer nog af en toe zon en vooral ochtends nog een enkele buit waait stevig bij een graad of 16. Morgen wordt het met name in het noorden en het westen zeer onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A7... van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord, 2 kilometer... en op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... Bij Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer.